Dikter Hart met het NOS Journaal. Telecom waakhond Opta stelt KPN onder verscherpt toezicht. Dat betekent dat de Opta het risico dat KPN wet en regelgeving overtreedt hoog inschat. De Opta kan en wil in verband met het lopende onderzoek geen mededelingen doen over de aard van de overtredingen. Maar eerder deze maand zijn er bij KPN en andere telecombedrijven invallen gedaan omdat er verboden prijsafspraken gemaakt zouden zijn. Klokkenluiders uit de telecomwereld hadden gemeld dat consumenten al jarenlang veel te veel betalen voor bijvoorbeeld mobiel bellen. De opta heeft KPN al een keer eerder onder verscherpt toezicht geplaatst, was in 2005. Toen kreeg het telecombedrijf uiteindelijk een boete van 17 miljoen euro voor het verstrekken van ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten. De opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle ligt onder vuur. De school gaat alle diploma's van de afgelopen twee jaar onder de loep nemen. Aanleiding zijn onderzoeksresultaten van een onafhankelijke commissie. Onderzoekers hebben hun ernstige zorgen uitgesproken over het niveau van de afgestuurde journalisten in Zwolle. Drie studenten die vandaag zouden afstuderen aan de journalistiekopleiding in Zwolle krijgen hun diploma niet. Een van die drie studenten heeft begin deze week al duidelijk zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over de gang van zaken op Facebook. Hij meldt dat hij eind september een 7 kreeg voor zijn eindtoets, maar dat hij vorige week vrijdag hoorde dat zijn onderzoeksverslagen alsnog zijn afgekeurd. Het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam is vorig jaar gestegen tot 9,7 miljoen. Het waren er ruim 300.000 meer dan in 2009. Amsterdam staat op de achtste plaats in Europa. Londen en Parijs zijn nog altijd koploper, gevolgd door Berlijn, Rome, Madrid, Praag en Wenen. Onderzoekers van de toerismebranche complimenteren Amsterdam vanwege de uitstekende campagnes die de hoofdstad voert om toeristen binnen te krijgen. Daardoor is het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam de afgelopen zes jaar bijna verdubbeld en de stijgende lijn houdt dus nog altijd aan. Het weer dan nog, bewolkt en vooral in het zuidwesten hier en daar een bui. Temperatuur 6 graden in het oosten en een graad of 9 in het zuiden. Morgen is het bewolkt en vooral in het oosten regen. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het. En... Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet al te drukke ochtendspits. Ik noem de files in de Randstad van 3 kilometer en langer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam. Niet alleen file bij Zoeterwoude Rijndijk, 4 kilometer. Maar ook tussen Knopend de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer, 9 kilometer. Daar is namelijk de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen daar Knopend Raasdorp 5 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht-Oost 3 en verderop naar Rotterdam staat bij Knap het Ridderkerk nog eens 8 kilometer. Dat is een erfenis van de problemen op de A16 eerder vanochtend. Vanuit Breda staat er voor plein 6 kilometer.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 and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home soon. Stripping back the coats, the lies and deception. be placed then? No, no, I mean, I've got a wrap around my little finger.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 Now, plenty of pumpkin pie left, by the way. Round the Christmas tree, have a happy holiday. Keep you, mind, Melvin. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Wow, yeah, that was fantastic. Mm, very nice. Let's do it again. One, two, three, four. merrily in the new blue Merry Christmas, everybody. <laughs> Ook dit jaar is de Winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the house loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. De Winterse 50. Vrijdag 23 december.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 Oh, it's such a perfect day. a perfect day Problems all left alone weekender's on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself was someone else fijne dagen en een volgende